Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse politie controleert bij de grens met Frankrijk... om te voorkomen dat er hooligans naar Parijs gaan. Daar speelt Duitsland vanavond de EK-wedstrijd tegen Polen. De politie is bang voor rellen en zegt dat er al hooligans zijn tegengehouden. Ze kwamen uit de buurt van Dresden... en waren met bivakmutsen op weg naar het EK. Frankrijk heeft op zijn beurt 20 Russische EK-fans het land uitgezet... vanwege de rellen rond de wedstrijd Rusland-Engeland. Onder andere de rechtsextremistische leider van de supportersorganisatie moet vertrekken. Staatssecretaris Dekker is niet erg enthousiast over het plan... om twee keer per jaar eindexamens af te nemen. Het college voor toetsen en examens zei vanochtend... dat leerlingen zorgvuldiger en rustiger aan hun examens kunnen werken... met twee eindexamenperiodes. Ook zouden ze bijvoorbeeld vakken waar ze goed in zijn eerder kunnen afmaken. Dekker zegt dat er in 2009 een experiment is geweest... en daaruit bleek dat twee examenperiodes scholen veel extra tijd kosten... en leerlingen er weinig aan hebben. De Britse zanger Cliff Richard wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik. Volgens de aanklager is de zaak goed onderzocht... en is er onvoldoende bewijs voor vervolging. Cliff Richard werd een paar jaar geleden beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige tussen 1958 en 1983. Later meldden zich nog drie mensen en werd het onderzoek uitgebreid. De zanger is blij dat de beschuldigingen en het onderzoek nu zijn gestopt. Hij bedankt zijn fans en iedereen die hem bleef steunen. In Denemarken is de grootste vikingengoudschat tot nu toe gevonden. Drie amateurarcheologen vonden op een veld in Jutland zes gouden en een zilveren armband uit de 10e eeuw. Samen wegen ze bijna een kilo. Dat is volgens het Deens Nationaal Museum ongebruikelijk zwaar. Hoeveel de vikingenschat waard is, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wat buien. Het kan lokaal flink doorregenen en ook onweren. Het is 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten buien. Pas zondag wordt het weer droog. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Westpoort 2 kilometer file.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 En als je via het internet wil kijken en luisteren, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben even dik 30 nummers klaarstaan voor je. En eh, de allereerste komt van de Rubets en daarna even Johnny Preston. Nog veel plezier het komende uur. faz. on the bank of the river stood running bare, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid, little white dove was her name. Such a lovely sight to see, but their tribes fought with each other, so their love ever be. Running bare, love little white dove with a love big as the sky. Running bare, love little white dove with a love that couldn't die. He couldn't swim the raging river, cause the river was too wide. He couldn't reach little white dove waiting on the other side. In the moonlight, he could see her throwing kisses across the way. Her little heart was beating faster, waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear little white dove with a love that couldn't die. Running bare, dove in the water. Little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy hunting ground. Running bear, love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Ja, dat was hem. Dat was eh, Johnny Preston met eh, Running Bear. En dat werd geschreven door J.P. Robertson... die wij beter kennen onder zijn artiestnaam ehm, Big Bopper. En dat komt van de LP Dizzy. En we begonnen met The eh, de Rubettes en Sugar Baby Love. Oké, uit 1974. We gaan door met een LP uit 1968, Sweetheart of the Rodeos. Hier zijn The Birds and You Ain't Going Nowhere... ride so swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. Get your mind off winter time. Pick up your money, pick up your tent. You ain't going. a gun that shoots, tailgates, and substitutes. Strap yourself to a tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day, My bride's gone. not keep. All his kings supplied to sleep. We'll climb that hill, no matter how steep, when we get up to it. waren de Birds, You Ain't Going Nowhere... en de compositie, natuurlijk zou je bijna zeggen, van Bob Dylan. En dan zijn we alweer toe aan de nieuwe binnenkomers... van de top 40 van 50 jaar geleden, 16 juni 1966. Het zijn er maar liefst zeven. En als je het over de hoogste nieuwe binnenkomer hebt... dan is het deze week wel het geval. Kom binnen op twee. En dat is eigenlijk nog teleurstellend ook. Goed. Daar komen we daar straks wel op terug. De eerste die binnenkomen staat op 38. Twice as much. Sitting on a fence. choice you made wasn't really right. But you go on. op 38, Sitting on the Fence van Twice as Much. En dan zijn we weer toe aan de volgende nieuwe. Die komt op 35 binnen. David Garrick met Lady Jane. again. Your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love. Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promise I am. Jane.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 En die kwam binnen op 35. Zijn we weer toe aan eh, de volgende. Jawel, zeker. Zo gaat het maar achter elkaar door. Op 32 uit Amerika de Chiffons met ah, Sweet Talking Guy. Jawel. Komt-ie. onder de huiscomponisten eh, Goffin King. En eh, <laughs> dat was de eh, Sweet Talking Guy van de Chiffons. En die kwam binnen op 32. Eén plaatsje hoger. Roy Orbison en Lana. Big O, zo mogen we hem rustig noemen. Roy Orbison met Lana. En dat was nieuw op 31. Eén plaatje hoger, James Brown. It is a man's, man's, man's world. Man's, Man's, Man's World. James Brown, nieuw in de top 40 van 50 jaar geleden. En wel op nummer 30. Eh, ja. En dan naar nummer 28, ook weer nieuw.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 I am a rock. I am an island. Don't talk of love. Well, I'll hurt. understood the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island op 28. Dat waren Simon en Garfunkel. En nee, nee, nee, nee, nee. Die wilden er al een paar gaan beginnen. Dat kan helemaal niet. Helemaal niet. Nee, zometeen pas. Uh, dat waren Simon en Garfunkel met I Am A Rock, nieuw op 28. En daar hadden we het over de hoogste nieuwe binnenkomen. Die kwam binnen op 2. Dat wordt dus zometeen de klapper van de week. Maar dat was voor de jongens eigenlijk nog een teleurstelling ook. Want vanaf From Me To You waren ze eigenlijk al gewend om gewoon op nummer 1 binnen te komen. Deze keer is dat niet gelukt, maar hij werd uiteindelijk de week daarna gewoon wel nummer 1. Paperback Writer van The Beatles. De klapper van de week. week, week, week. was de zevende en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. De Beatles en Paperback Writer. Ehm, deze week, eergisteren trouwens, was ik nog even naar uh, Ziggo Dome... om een concert bij te wonen van Doe En ehm, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook jaren geleden in de Kuip geweest... en dat vond ik beter. Maar dit was... Eh, Oké. Ik het dus met roken en voelde me gebroken. Dat hield ik even weken, toen had ik dit bekeken. Ik dacht eentje maar en nam er toen toch twee. Het ging meteen weer beter, ik rook weer als een ketter. Ik stopte dus met zuipen En kreeg acute stuipen En zag ik iemand drinken Begon te moeten zinken Ik dacht eentje maar En dan maar toen toch twee hey. Nu zuipen twee je neven En hebben een rotte lever Oké, geef mij er dan maar twee Want met die ene kom ik er niet mee al doet mijn leven zeer en zijn mijn longen zwart van dit is oké. Okay. Geef mij je dan maar Ik stopte dus met vreten, nou dat heb ik geweten. Ik smakte naar kroketten en vette koteletten. Ik dacht eentje maar en dan maar toen toch twee. Hey, nu kan ik lekker poppen en moet mijn buik verstoppen. Oké, geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn leven zeer en zijn mijn longen zwart van dit is oké. Geef mij er dan maar twee. twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn leven zin en zijn mijn longen zwart, want dit is oké. Geef mij er dan maar twee. Oké, geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Doe maar met eh, oké. En het concert was oké. Het was niet geweldig, het was oké. En daar gaat het om. Ehm, dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En die komt van eh, Gary Moore. Het nummer heet eh, Still Got the Blues. En is het titelnummer van de gelijknamige LP. En ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken... dat hij hem gekozen heeft in verband met het overlijden van een vriend van ons. Van een vriendengroep van 50 jaar geleden bijna. En eh, een paar jaar geleden moesten we afscheid nemen van een andere vriend. En daarom draaien we niet alleen Gary Moore, de tip van Willem, Still Got The Blues... maar daarachteraan eentje voor Hans en eentje voor Gerard. De Flying Burrito Brothers met Man in the Fog voor Hans...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 Daarna Man in the Fog van de Flying Burrito Brothers voor Hans. En Honky Tonk Women van de Rolling Stones. En eh, Willem geeft net nog even aan me door en dat was ik helemaal vergeten. Ehm, als eh, Honky Tonk Women in de Deining in Haarlem werd gespeeld... door de band van de avond... dan ging Gerard ook op het podium staan en dan deed hij het... <laughs> alsof hij een gitaar in zijn hand had. Ging hij even de intro meedoen. Gerard was dat, ja. Ehm, het leven gaat door, dus we gaan ook door met het programma. Hier is Michel Polnareff. is uit 1967 van Michel Polnareff. En dat was Ta Ta Ta, jawel. En zo gaat dat. We gaan even naar Traffic met Empty Pages. Als je wilt. Ja, daar komt met het wonderkind eh, Steve Winwood. Empty Pages. Ehm, we gaan eh, afsluiten met een instrumentale. Dat doen we met een eh, compositie van Rimsky-Korsakov. Ja, Korsakov, jawel. <laughs> Korsakov, jawel. Um, en dat is in het moderne pop... ja, hoe zou ik dat nou zeggen? In de moderne popmuziek is dat omgebouwd tot een Bumble Boogie... Hij had The Flight of the Bumblebee geschreven, Rimsky-Kortakov. En uh, eh, B. Bumble en de Stingers maakten daar de Bumble Boogie van. Laatste nummer van het eerste uur.